En daarna kregen ze allemaal racistische dingen naar hun hoofd. Premier Johnson hoopt dat de social media bedrijven erachter komen wie zulke berichten heeft verstuurd, zodat ze gestraft kunnen worden. De Tweede Kamer is bijgepraat over de laatste coronacijfers. Afgelopen week verzesvoudigde het aantal besmettingen, vooral jongeren raakten besmet. En dat gebeurt het vaakst in de kroeg of in de club. Dat is nu dus op het konto van horeca met 38,8 procent. En dat is natuurlijk een grote stijging ten aanzien van de weken daarvoor. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de sterk gestegen besmettingen. Die trouwens nog niet terug te zien zijn in de ziekenhuiscijfers. Zo daalde het aantal coronapatiënten op de IC vandaag tot 75. De politie in Noord-Holland heeft afgelopen zondag twee kinderen van 1 en 2 uit een hete auto gered. De ouders waren op het strand en hielden de kinderen in de gaten met een camera, zegt de politie op Facebook. Agenten moesten een autoruit inslaan om bij de kinderen te komen en de ouders zijn aangehouden. En er komt een meldpunt voor slecht weggehaalde tattoos. Want het kan behoorlijk misgaan als dat niet op de juiste manier gebeurt, zegt Andy... die het meldpunt Tattoo Laser Ellende heeft opgericht. Hij krijgt nu al veel meldingen. Waarbij het weghalen falikant mis is gegaan. Compleet met horrorfoto's van verbrande huid brandwonden, eh, vreselijke littekens. En door het opstarten van het meldpunt willen we toch proberen om mensen te helpen om erger leed te voorkomen of ontstaan leed te minimaliseren. Dat is een belangrijkste advies voor als het mis is gegaan en je hebt een litteken. Ga snel naar de huisarts. Het litteken is nog roze. Dan kan je bij de juiste nazorg heel veel leed besparen. En laat je het tattoo niet weghalen bij een zaak die het lezer erbij is gaan doen... zoals een nagelstudio of een ontharingssalon. Het weer. Op veel plekken is het een natte dag. En vooral in Limburg kan veel regen vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen regent het op veel plekken. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 I just wanna eat it. baby. Baby, let me see it. wanna eat it. Jalebi, I, I know the things, the things that you like. I know the things, the things that you like. Tell me how you feel. Looking like a movie star, doing it for reals.